Lot met het NOS Journaal. Na de demonstraties en rellen in Kazachstan zijn ruim 5000 mensen aangehouden. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De arrestanten worden verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling van winkelcentra, bankgebouwen en meer dan 400 voertuigen. In Kazachstan braken afgelopen week rellen uit nadat de regering de brandstofprijzen had verhoogd. Tientallen demonstranten en leden van veiligheidstroepen kwamen om het leven bij de rellen. Rusland heeft militairen gestuurd om de Kazachse regering te helpen om de te herstellen. In de Chinese stad Tianjin worden alle 15 miljoen inwoners getest op corona. Dat moet binnen 24 uur gebeuren. Aanleiding is de ontdekking van 20 coronabesmettingen in de stad... waarbij ook een afwijkende Omicron-variant is vastgesteld. Tianjin is de vierde stad van China... en ligt op ongeveer 50 kilometer van Peking... waar volgende maand de Olympische Winterspelen worden gehouden. Daarom willen de autoriteiten geen enkel risico lopen. In de auto die misdaadjournalist John van den Heuvel achtervolgde... zijn meerdere telefoons en een bivakmuts gevonden. Dat heeft Van den Heuvel gezegd in RTL Boulevard. Een van de telefoons zou een cryptotelefoon zijn... die criminelen vaak gebruiken om beveiligde berichten te versturen. Volgens Van den Heuvel wijst dat erop dat de verdachte niet zomaar een voorbijganger was. In Spaarndam bij Haarlem heeft de politie voorkomen dat er een feest zou worden gehouden op een boot... na uitnodigingen op sociale media. Agenten vonden gisteravond een sloep waarmee bezoekers naar de feestboot zouden worden gebracht. De 19 mensen aan boord hebben allemaal een bekeuring gekregen. Evenementen zijn verboden vanwege corona. Het weer, hier en daar een bui, overdag af en toe zon, maar er is ook nog een bui mogelijk. De wind zwakt wat af en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.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 to move, so I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. A world, you're holding back. the time has come to. you may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. You think it's time you get up. Crunch time, back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam, don't be a prick. Hot chick, be a pig. Don't hold back. The world is holding back. The time has come to.